Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de politie was de schietpartij kort voor middernacht... op een voetgangersbrug in het stadsdeel Nieuw-West. Het lukte niet meer om de twee slachtoffers te reanimeren. In de buurt landde een traumahelikopter. De omgeving is afgezet voor onderzoek. In de loop van de ochtend komt de Amsterdamse politie met meer informatie. In Venezuela zijn nog eens tientallen politieke gevangenen vrijgelaten. Het gaat om mensen die na de verkiezingen van 2024 protesteerden... tegen het aanblijven van president Maduro. Die werd uitgeroepen tot winnaar, terwijl zijn rivaal González volgens de oppositie 67% van de stemmen had gekregen. Volgens de autoriteiten zijn nu 88 gevangenen vrijgelaten. Een mensenrechtenorganisatie heeft de vrijlating van 55 van hen bevestigd. Vorige week werden ook al tientallen mensen vrijgelaten. Er zouden nog 900 politieke gevangenen in Venezuela vastzitten. Na de uitschakeling van het voetbalelftal van Gabon in de Afrika Cup heeft de regering ingegrepen. De minister van Sport meldde dat het nationale team is geschorst, dat de bondscoach is ontslagen en dat twee spelers uit de selectie worden gezet. Gabon verloor in de Afrika Cup alle drie de groepswedstrijden. De president verweet het team na twee nederlagen al gebrek aan patriotisch sentiment. Of de ingreep standhoudt is de vraag. De FIFA verbiedt politieke bemoeienis met het beleid van de voetbalbond... en zou Gabon kunnen schorsen. Het weer. Op veel plaatsen buien en het waait flink. Langs de kust kans op zware windstoten.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 One, two, three, four. Get your woman on the floor. Gonna, gonna get up, get down. Gonna, gonna get up, get down. One, two, three, four. Get your woman on the floor. Gonna, gonna get up, get down. Gonna, gonna get up, get down. One, two, three, four. Get your woman on the floor. Gonna, gonna get up to get down. Gonna, gonna get up to get down. Dit is ZFM 106.9 FM. I see a blind man cross the road, trying to make the earth sad?